Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Aan het Rode Lijn-protest in Amsterdam doen volgens de organisatie 250.000 mensen mee. De politie kan dat aantal nog niet bevestigen. De demonstranten eisen actie van het kabinet tegen Israël... om het genocidale geweld in Gaza te stoppen. Ze lopen een route door Amsterdam om zo'n symbolische rode lijn te trekken. Het is het derde Rode Lijn-protest in een paar maanden. De eerste twee keer waren in Den Haag. Voor het eerst doen ook enkele Joodse organisaties mee. Zij willen duidelijk maken dat het beleid van Israël niet gelijk staat aan de opvattingen van de Joodse gemeenschap. Tien maanden na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag... is een van de getroffen winkels weer open. Begin december vorig jaar kwamen zes mensen om het leven... bij een verwoestende explosie. 19 panden liepen schade op, waaronder de wijnwinkel die nu weer open is. In de wijnwinkel mag ook een kapster tijdelijk haar werk doen. Tot haar salon weer open kan, krijgt ze in de winkel een kapperstoel en een wasbak. De dode fietser die gisteren werd gevonden op de Belgisch-Nederlandse grens bij Hazeldonk... was een Litouwse vrachtwagenchauffeur van 28. Zijn vrachtwagen stond geparkeerd bij de grensovergang... en hij fietste op een huurfiets over een parallelweg van de A16 toen hij werd aangereden. De automobilist die hem aanreed is een Belg. Hij meldde zich gisteren bij de politie. Omroep Brabant schreef dat het slachtoffer op Belgisch grondgebied lag. De aanrijding zou enkele meters verderop zijn gebeurd aan de Nederlandse kant van de grens. Zowel Belgische als Nederlandse agenten onderzoeken de zaak. Het weer vanuit het westen steeds vaker droog. Wolken en zon wisselen elkaar verder dan af. En vooral aan zee is er nog veel wind. Het is een graad of 14. Morgen overwegend bewolkt en soms wat regen.